7 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Syrië niet om toestemming vragen voor militaire actie tegen IS op Syrisch grondgebied. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat Assad door de VS niet is erkend als leider van Syrië en er geen plannen zijn dat te veranderen. De VS heeft verkenningsvluchten boven Syrië uitgevoerd. Dat zou de opmaat kunnen zijn tot luchtaanvallen op doelen van IS, zoals eerder in Irak. De Oekraïense president Poroshenko zegt dat er een wapenstilstand wordt voorbereid. Dat zei hij na overleg over de crisis in Oost-Oekraïne met de Russische president Poetin in Minsk. Poetin beaamde dat er snel een einde moet komen aan het bloedvergieten. Ook zei hij dat het aan Kiev is om te komen tot een wapenstilstand. In Suriname mogen ambtenaren voorlopig alleen tussen 10 uur ochtends en 2 uur middags de airco gebruiken. Op andere tijdstippen moet de apparatuur uit vanwege het grote elektriciteitstekort in Suriname. Dat ontstond toen vorige week een deel van een waterkrachtcentrale werd stilgelegd vanwege de lage waterstand. President Bouterse gaf aan het parlement toe dat zijn regering fouten heeft gemaakt bij het energiebeleid. De levenseindekliniek is opnieuw berispt voor de tweede keer in vier maanden. Dat schrijft Dagblad Trouw. De toetsingscommissie Euthanasie noemt de hulp bij zelfdoding van een bejaarde vrouw onzorgvuldig. De commissie vindt dat de arts van de kliniek niet op basis van alleen een 20 jaar oude wielsverklaring tot euthanasie had mogen besluiten. In april werd de levenseindekliniek ook berispt. Op een schietbaan in de Amerikaanse staat Arizona heeft een meisje van negen per ongeluk een instructeur doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens een oefening met een Uzi machinepistool. De man werd in zijn hoofd geraakt. Hij overleed later in een ziekenhuis in Las Vegas. Het weer rond deze tijd kan er wat nevel of mist ontstaan. Overdag lossen mist en nevel snel op en blijft het droog. Verder schijnt de zon flink en wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB.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 都是。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 www.zfmzandvoort.nl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 106.9 to make it through another day. I need a way to find the truth within me. Except the fact that I love you.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 m'a promis. do do do van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM.